Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken voert in mh 17 en de mensenrechten. Nederland is dit jaar lid van de VN-veiligheidsraad. Daarom spreekt Blok met Lavrov ook over Syrië. In februari zou de vorige minister van Buitenlandse Zaken Zelstra al een gesprek hebben met Lavrov. Dat ging niet door omdat Zelstra moest aftreden na een leugen over een bezoek aan de dacia van president Poetin. Vandaag wordt er gestaakt in het basisonderwijs in Noord-Brabant en Limburg. Vorige maand legden leraren in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht het werk neer. Ze eisen een beter salaris en minder werkdruk. Het extra geld dat het kabinet heeft toegezegd vinden de leerkrachten onvoldoende. Eind mei staan er stakingen gepland in Gelderland en Overijssel en later nog in andere provincies. Minister Slop heeft eerder al gezegd dat hij niet voor de druk zal zwichten. Natuurmonumenten begint op Schiermonnikoog een fokprogramma voor konijnen. Door ziektes is de populatie gekrompen van duizenden tot een honderdtal. Konijnen zijn nuttig voor de natuur, dat ze struiken aanvreten en zo het landschap openhouden. Ook dienen hun holen als broedplaats voor vogels. Natuurmonumenten gaat nu fretten inzetten die de konijnen uit hun holen jagen. De dieren worden vervolgens gevangen, onderzocht en ingeënt... en daarna gaan ze naar een afgeschermd duingebied op Schiermonnikoog om jonkies te krijgen. In de Verenigde Staten is een schilderij van Marc Chagall teruggevonden... dat 30 jaar geleden werd gestolen. Het doek Othello en Desdemona uit 1911 was eigendom van een echtpaar uit Manhattan. Het werd gestolen door iemand die in hun flatgebouw werkte. Onlangs werd het te koop aangeboden bij een kunsthandelaar in Washington. Die vertrouwde het niet omdat er geen papieren bij zaten. Schilderijen van Chagall zijn kostbaar. Vorig jaar werd een ander werk van hem geveild voor 24 miljoen euro. Het weer nog van tijd tot tijd zon, in het noordoosten bewolking en enige tijd regen.